Kasper Meijer met het NOS-journaal. In het buitengebied van Maastricht zijn vanavond zes mensen neergestoken. Dat gebeurde bij een kalksteengroeve waar twee groepen van in totaal zo'n 25 mensen bij elkaar waren. Er zou volgens de politie ruzie tussen de groepen zijn ontstaan. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee gewonden zijn er ernstig aan toe. Drie mensen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging of poging tot doodslag. Vanavond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie vertrokken uit Soedan. Na acht vluchten zijn de meeste Nederlanders inmiddels weg uit het land, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders zijn geëvacueerd uit Soedan. Dat gebeurde via Nederlandse militaire vluchten of die van andere landen. In het centrum van Parijs is vanmiddag een juwelierswinkel van Bulgari overvallen. De dieven gingen er vandoor met spullen ter waarde van miljoenen euro's. De gewapende overvallers kwamen op klaarlichte dag de winkel op Place Vendôme binnen. Ze sloegen een bewaker op zijn hoofd en namen zoveel mogelijk juwelen van het luxe merk mee. Op dat moment waren er ook medewerkers en klanten binnen. De daders vluchten op gestolen motoren. Ze zijn nog niet opgepakt. In de Verenigde Staten heeft een man vijf van zijn buren doodgeschoten. De buren hadden gisteravond geklaagd over geluidsoverlast van geweerschoten. De man reageerde woest en liep bij de buren naar binnen met een geweer. Hij schoot vijf slachtoffers door het hoofd. Onder de doden is ook een achtjarig kind. De dader vluchtte weg naar het bloedbad en is nog niet opgepakt.